9 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. VVD en CDA willen opheldering van het kabinet over de naheffing van 642 miljoen euro die Nederland aan de Europese Commissie moet betalen. De naheffing is volgens premier Rutte het gevolg van een herberekening van de Nederlandse economie van de afgelopen vier jaar. Die is volgens Rutte meer gegroeid dan was verwacht. Hij noemt de naheffing een onaangename verrassing die hij zal aanvechten. De arts die in New York was opgenomen met verschijnselen van ebola is inderdaad besmet, blijkt uit tests. Ook in Mali is de eerste ebola-besmetting vastgesteld. Een meisje van twee dat onlangs in buurland Guinea was, heeft de ziekte. Nederland gaat nog eens 5 miljoen euro vrijmaken voor de strijd tegen ebola, zei premier Rutte na afloop van de eurotop in Brussel. Nederland heeft al een bijdrage van 30 miljoen euro toegezegd. De 5 miljoen die daar nu bovenop komt is bedoeld voor hulpgoederen. De Europese lidstaten hebben op de klimaattop in Brussel afspraken gemaakt over onder meer de uitstoot van broeikasgassen. Die moet over 16 jaar tenminste 40% lager zijn dan in 1990. Verder moet dan zeker 27% van de energie uit duurzame bronnen komen. In New York zijn vier politieagenten aangevallen door een man met een bijl. Een van de agenten ligt met een hoofdwond in het ziekenhuis. De dader is doodgeschoten. Daarbij raakte een omstander gewond. De politie sluit mede door de aanslagen in Canada niet uit dat het een terroristische daad is en heeft alle New Yorkse agenten gewaarschuwd extra alert te zijn. Steeds meer mannen van tussen de 18 en 30 worden afgeperst met webcamseks. Het Nederlandse meldpunt Help Wanted kreeg vorig jaar 80 meldingen binnen. Dit jaar zijn het er al 131. Slachtoffers hebben voor de webcam sekscontact met een vrouw. Daarna worden ze voor duizenden euro's afgeperst. Betalen ze niet, dan wordt het filmpje op Facebook gezet.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 how these first begun. Teeth were white and our skin was young. Eyes as bright as a Spanish sun. We had nothing we could hide. Now, my dear, we are two golden leaves clinging desperately to winter trees. held up here like a pair of thieves. While the sirens blare outside. What's left to say when every word's been spoken? What's left to see when our eyes won't open? What's left to do when we've lost all hope and What's left to break when our hearts are broken by sometimes? Do you remember how this started out? So full of hope, but now we're filled with doubt. A dirty joke we used to laugh about. funny anymore. I fear I choke unless I spit it out. Still smell of smoke, although the fire's gone out. I can't live with you, but I die without. What's left to see when our eyes won't open? What's left to do when we've lost all hope and what's left to break when our hearts are broken? But sometimes. hurt. Loving can hurt. phone. Wait for me to come home. Ja, Ed Sheeran met Photograph. Uh, tijdens het Urbexen gaat het natuurlijk ook allemaal om eh, de foto. En je komt ook nog wel eens in panden waar eh, het een beetje spookt. Vandaar Ghosts van Gabriella Aplin. Washington en John Coltrane met My Little Brown Book. Ja, je zou het kunnen zeggen als een, eh, een fotoalbum. We gaan verder met Aretha Franklin, At Last. speak to a dream that I little birdie show me that you can't run away from love. Darkness falls upon the city like the ocean falls upon the sand. Waves of sorrow leave me breathless can you love this broken man? If I try, if I try, if I try to love again, I wake up every morning unsure of where I stand. that you can't find your way home. Little bird has shown me that you can't run away from love. Open wide my feelings and tear me down until I. Bossé James en Jazzanova met Little Bird. Van het album Of All The Things. Bossé James, eh, in 1978 geboren, 10 januari. Amerikaanse zanger, eh, die mixt eh, onder andere jazz en hiphop een beetje door elkaar. Ehm, we gaan verder met Nora Jones met Don't Know Why. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. I don't know why I did. Equinox van John Coltrane. Eh, ja, Equinox is natuurlijk eh, het punt in het jaar waarin eh, de maan, zon en aarde in één rechte lijn staan.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 I'm going back to the earth. way the wind blows when this day is done. Breathe, breathe in the air, set your does your heart say? Xavier Rudd met Follow the Sun. Ja, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van eh, Zia ZFM Jazz.